Levi van Eck met het NOS-journaal. De politie in Groningen heeft opnieuw twee mensen gearresteerd... na de voetbalrellen vorige week zaterdag. De twee mannen worden verdacht van openlijke geweldpleging. Er zijn tot nu toe vijf aanhoudingen geweest voor de rellen in de binnenstad... rond de vriendschappelijke wedstrijd van FC Groningen... tegen de Duitse club Arminia Bielefeld. Supporters van beide clubs bekogelden elkaar onder meer met terrasstoelen en tafels. Een Amerikaanse marinier die in de Filipijnen was veroordeeld voor het doden van een transgender... is op het vliegtuig naar de Verenigde Staten gezet. Eerder deze week kreeg hij van president Duterte een pardon. De marinier doodde de vrouw in 2014 in een hotel toen hij erachter kwam dat ze een transgender was. Hij werd in de Filipijnen veroordeeld tot 10 jaar cel waarvan hij er 5 heeft uitgezeten. De rest van die straf is nu dus volledig kwijtgescholden. Mensenrechtenorganisaties als Amnesty International veroordelen het pardon. In het Zuid-Duitse Garmisch-Partenkirchen heeft een vrouw waarschijnlijk een corona-uitbraak veroorzaakt... door na terugkeer van een vakantie in Griekenland op kroegentocht te gaan. De vrouw had klachten en was getest, maar ze ging niet in quarantaine. In totaal werden in de Zuid-Duitse plaats gisteren 37 mensen positief getest. Vooral op het werk van de vrouw. Na de uitbraak zijn extra maatregelen genomen. Horecazaken in Garmisch-Partenkirchen moeten de komende week om 10 uur sluiten... In openbare ruimtes mogen nog maar maximaal vijf mensen samen zijn. De politie heeft in een woonwijk in Sittard een gewonde man gevonden. Het slachtoffer lag op de oprit van een huis. De man zei tegen agenten dat hij was beschoten. Getuigen vertellen dat ze aan het eind van de avond een paar harde knallen hebben gehoord. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. Naar de dader wordt nog gezocht. De aanleiding van het schietincident in Sittard is onbekend. Het weer, het wordt een zonnige dag met af en toe wat sluierbewolking.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 Good morning. Sunbeams will soon smile through. Good morning. Good morning. Sell it, Ma, sell it. Good morning, my Een heel goedemorgen, good morning bij CFM Jazz. Mijn naam is Jeroen van Sluisdam en ik ben er weer voor twee uurtjes heerlijke jazz. Vanaf september zijn we er twee uur weer, net zoals vroeger voor de coronatijd. En het volgende nummer wat ik klaar heb liggen is van Art Pepper en George Cables. Het komt van hun album Tet a Tet. Het nummer heet Over the Rainbow. En naast Art Pepper op altsax hoort u natuurlijk George Cables op piano. Het is een... Ehm, album opgenomen vlak voor het overlijden van Art Pepper in 1982. Hij was nog eigenlijk op de hoogtepunt van zijn eh, carrière. Hij heeft een aantal grote eh, hoogtepunten, maar ook dieptepunten gekend. Natuurlijk door zijn drugsgebruik, maar dit vlak voor zijn dood... Eh, ja, toont aan dat hij nog alle kracht, alle emotie had in zijn spel. Het nummer heet Over the Rainbow, Art Pepper en George Cables. Mm-hmm. deze melancholieke... Oh, oké. Verrassing. Dat eh, zat nog op het eh, geluid. Ehm, bij deze melancholieke klanken van Art Pepper gaan we natuurlijk verder. En ik heb in augustus een uitzending gedaan met alleen maar nummers van grammofoonplaat. En ik heb daar nog een aantal LP's van, eh, van over... Die waarvoor ik toen geen plek had om ze te draaien in de uitzending. En die heb ik vandaag meegenomen. En een van de nummers die klaar ligt is van Glenn Miller. Het komt van zijn album The Nearness of You. En het heet My Melancholy Baby. Glenn Miller met My Melancholy Baby. Bij dit soort muziek gaat eh, natuurlijk Billie Holiday ook fantastisch. Ik heb een eh, album meegenomen, dat heet The Last Recording. Het is een um, ja, verzamelalbum met, eh, met allerlei radioopnames uit, uit haar laatste jaren. Ik ga er twee nummers van draaien en het eerste nummer heet You Took Advantage of Me... en het tweede nummer heet Don't Worry About Me, Billie Holiday. cause you took advantage of me. I'm just like an apple all about, and you're gonna shake me down somehow. So what's the use? You cook my goose, cause you took advantage of me. I'm so hot and bothered know my elbow from my ear. I suffer something awful each time you go, much worse when you are near. Here I am with all my bridges burned, just a babe in arms where you're concerned. So lock the door to call me yours. Cause you took advantage of me. were all about. And you're gonna shake me down somehow. So what's the use? You cook my goose, cause you took advantage of me. For something awful each time you go. What's worse when you are near? Here I am with all my bridges burned. Just a babe in arms where you can stand. So lock the doors and call me yours. Cause you took Daar ehm, wilde ik het tweede nummer draaien van Billie Holiday. Maar die heb ik helaas eh, niet beschikbaar op dit moment. Dus die houdt u van mij te goed. Het volgende nummer waar ik mee verder ga is eh, van Charles McPherson. Het komt van zijn album Siku Ya Bibi. Oftewel Day of the Lady. Het is een, eh, ja, een tribute voor Billie Holiday. Ik ga daarvan een nummer draaien van LP. En het nummer heet I'm a Fool to Want You. Charles McPherson van zijn album The Day of the Lady, I'm a Fool to Want You. Het volgende nummer wat ik klaar heb liggen is van Della Griffin. Della Griffin is een uh, artieste die als drummer en als zangeres ehm, optredens heeft gedaan. En zij is groot geworden in de Harlem jazzclubs in de jaren 70 en de jaren 80. Na een ehm, verkeersongeluk kon zij niet verder eh, met drums en is zij verder gegaan als zangeres. Ik heb een nummer klaar liggen van haar eerste album. Dat heet Traveling Light. Ik heb het gelijknamige eh, nummer uitgekozen. Het is eh, geproduceerd door de saxofonist Houston Person. En ze wordt vergezeld door onder andere Stan Hope op piano. Della Griffin. traveling light. Because my man is gone. And from now on, far away. So from today, I'm traveling. again. But until then. Dat was Della Griffin met Traveling Light. Het volgende nummer wat ik klaar heb liggen komt van Wim Overgouw. Het komt van zijn album Sagittarius uit 1971. Wim Overgouw, geboren in Hilversum... is eh, eigenlijk zichzelf eh, gitaar leren spelen vanaf de leeftijd 17. Op zijn 21ste is hij eh, professioneel gaan spelen in het nachtclub circuit in Amsterdam. Onder andere bij het John Crispijn orkest. Hij is internationaal gaan toeren. En zijn grote doorbraak kwam eigenlijk toen hij ehm, in 1959 terugging naar Nederland... en zich aansloot bij het ja, beroemde Pim Jacobs trio. Met hun heeft hij grote successen in Nederland en in het buitenland behaald. En is hij ook zijn eigen carrière gaan begonnen. Verder gaan uitbouwen natuurlijk, moet ik zeggen. Ik heb een eh, nummer uitgekozen dat heet When Right Is Wrong. Het is een eigen nummer van Wim Overgouw. En het komt van LP. Wim Overgouw. When Right is Wrong van het LP Sagittarius. Het volgende album wat ik klaar heb liggen is van eh, Gary McFurland en Clark Terry. Het album heet Tijuana Jazz. Natuurlijk gaat het over jazz met Mexicaanse invloeden. En eh, naast Gary McFarland op marimba, dat is een eh, Afrikaanse xylofoon. Onder andere Clark Terry, Joe Newman op trompet, Bob Brookmeyer op trombone en Toet Stielemans op gitaar deze keer. Gaat we luisteren naar het nummer Soulbird... Tintin Doe ook wel eh, is dit nummer onderbekend. Carrie McFurland en een aantal anderen, waaronder Toet Stielemans op gitaar. Ik heb nog een eh, album klaar liggen, ook een uh, grammofoonplaat. En dat is de West Coast Jazz. Het is een album van Stan Getz. Hij heeft het opgenomen in 1955 in Californië. Live in een nachtclub. Hij was op dat moment in Californië om een film op te nemen. De Benny Goodman Story. En hij wordt hierop vergezeld door Shelly Man, Leroy Finneker, Conte Kendley en Lou Levy. De titel van het album is een grapje van Stan Getz... omdat Stan Getz helemaal niet bij de zogenaamde West Coast jazz stijl hoort. En eh, het nummer wat ik heb uitgekozen, dat heet Summertime. instrumentale versie van Stangets van het album West Coast Jazz. Wie zeker in de West Coast Jazz eh, thuis hoorde is Richie Kamuka. Hij is niet zo heel erg bekend, maar hij heeft bij een aantal grote artiesten meegespeeld. Waaronder Stan Kenton, maar ook ehm, Art Pepper en Chad Baker. Hij heeft een album uitgebracht in 1977, dat heet Drop Me Off in Harlem... En daarvan ga ik draaien I Did Not Know About You. Luca met I Didn't Know About You. Het laatste nummer van het eerste uur van CFM Jazz is, eh, is ehm, aangebroken. En dat is There Will Be... Opnieuw. There'll Never Be Another You. Het is een eh, live album met, eh, opgenomen in ehm, Ohio. Het is van Kay Winding en de Carl Fontana Cleveland Express... Kay Whining is een van de grote mannen achter uh, Hij heeft eh, samen met Carl Fontana eigenlijk het instrument groot gemaakt. Natuurlijk staat J.J. Johnson ook bekend als eh, grote trombonist. Maar vooral Kay Whining en Carl Fontana zijn grote mannen hier. Dit album is een live opname, zoals gezegd, in een nachtclub opgenomen. Het is een fantastische kwaliteit, want normaal gesproken hoor je in een nachtclub altijd glazen klinken en eh, mensen praten, maar hier nauwelijks. Kay Binding, Carl Fontana, Wayne Andrew op trombone. En naast Dick Liep op ehm, trombone en Roy Frisie op piano... Kenny O'Brien op bas en Tom Montgomery op drums. There'll never be another you. K-Winding en de Carl Fontana Cleveland Express. Blijf luisteren, na het nieuws van 11 uur zijn we weer terug met nog een uur CFM Jazz.